Kees Groot met het NOS-journaal. Het is niet uitgesloten dat PVV-leider Wilders tijdelijk... zowel in de Tweede Kamer als in het Europees Parlement kan zitten. Dat zegt de kiesraad. Volgens de regels van het Europarlement is het niet mogelijk... om parlementariër in eigen land en in Brussel te zijn. Maar Wilders gaat dat aanvechten. Gedurende die procedure zou Wilders zitting kunnen nemen... in het Europees Parlement, zegt de kiesraad. 7500 Nederlanders met zwart spaargeld in het buitenland hebben zich bij de Belastingdienst gemeld. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat bij RTL Z gezegd. Tot 1 juli kunnen zwartspaarders zich nog melden. Na die datum volgen forse boetes als ze betrapt worden. De politie is op zoek naar één of meerdere paardenmishandelaars. Het afgelopen jaar zijn door het hele land zeker 60 paarden mishandeld. Vooral merries worden toegetakeld. Met een scherp voorwerp werden hun geslachtsdelen bewerkt. Eén paard overleed aan de verwondingen. Vanavond besteedt opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Het Auschwitz-comité heeft het ontwerp gepresenteerd voor een tweede herdenkingsmonument in het Wertheimpark in Amsterdam. Het is ontworpen door architect Daniel Liebeskind en zal de namen van 102.000 holocaustslachtoffers dragen. Omwonenden zijn tegen, ze vinden het park te klein voor nog een monument naast het monument van Jan Wolkers. Ook de weduwe van Wolkers verzet zich. De 61-jarige vrouw uit Weert die vorig jaar haar thuiszorgmedewerkster doodstak... is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Ze hoeft niet de gevangenis in. De veroordeelde vrouw lag al jaren overhoop met de thuiszorg. Na onderzoek bleek dat ze paranoïde, schizofreen en volledig ontoerekeningsvatbaar is. En daarom legde de rechter haar dwangverpleging op. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en trekken enkele buien over het land. Vooral in het zuiden en oosten is er kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naarden en Bunschoten 11. De A1 richting Amsterdam bij Eembrugge 6 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Zevenhuizen 5 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Stiedrecht-West 5. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Een ongeluk bij Schiedam 4 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. A27 Almere-Gorkum over 13 kilometer file rijden tussen Hilversum en Knopen Lunetten.